Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd, meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om 60 dollar per vat. De huidige marktprijs ligt rond de 70 dollar. Mocht de marktprijs dalen, dan zakt het prijsplafond mee... zodat voor Russische olie ook dan nog 5% minder wordt betaald dan de marktprijs. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrij uitgaan door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd. Sommigen pleiten ook voor extra geld. In Haarlem werden gisteren 82 oudere zaken geschrapt... omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. Een Australiër is alsnog veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote 40 jaar geleden. De zaak was jarenlang onopgelost. De man zei dat zijn vrouw het gezin had verlaten om bij een secte te gaan. In 2018 wees een misdaadpodcast hem als dader aan. De 74-jarige man werd afgelopen zomer als schuldig bevonden. Nu heeft een rechter bepaald dat hij 24 jaar de cel in moet. Bij uit de hand gelopen voetbalfeesten in de drie grote steden zijn gisteravond 20 arrestaties verricht. Fans van het Marokkaanse elftal gingen feestend de straat op... nadat de ploeg zich op het WK had geplaatst voor de achtste finales. De politie greep in toen de sfeer grimmig werd. In Amsterdam werden negen mensen opgepakt, in Den Haag zes en in Rotterdam vijf. Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK... wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Hij zegt dat Duitsland een goed team heeft... dat er veelbelovende spelers in aantocht zijn... en dat hij er plezier in heeft. Duitsland won gisteravond wel met 4-2 van Costa Rica... maar omdat Japan verrassend met 2-1 won van Spanje... werd Japan groepswinnaar en Spanje nummer 2. Het weer. Veel bewolking met hier en daar een winterse bui. Aan de kust ook af en toe zon. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.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 De huidige marktprijs ligt rond de 70 dollar. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10 tot 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. Vorige maand schatte de Amerikaanse legerleider Mark Milley nog... dat zowel aan Russische als aan Oekraïnse kant ongeveer 100.000 militairen zijn omgekomen. Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal... wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Duitsland eindigde gisteravond als derde in de groep... omdat Japan verrassend won van Spanje. Het weer, veel bewolking met hier en daar een winterse bui...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 You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out. memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, are carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. wish you could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I.